zoals jij. Eenmaal in je leven kan het niet meer stuk. Pak dan ook die kans op het ware geluk. Jong of oud, verliefd, getrouwd. Eenmaal was de eerste keer Vroeg of laat krijg je te kwaad. Daarna komt die kans nooit meer. Dus krijg je de kriebels of een blos. Laat dat nooit meer los. zoals jij. Eenmaal in je leven kan het niet meer stuk. Pak dan ook die kans op het ware geluk. En op een dag, een mooie dag, komt voor jou die eerste keer hart op hol en niets te dol. Je denkt, wat moet ik nou toch weer? Je kijkt de ware liefde aan, dus laat die nooit meer. 抱歉。